Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belgische premier van de bank voor de prijs van 4 miljard euro voor 100% overneemt. Volgens Leterme wordt de bank weggehaald uit een risicovolle omgeving... en worden de tegoeden van paarders volledig zeker gesteld. De premier begon zijn persconferentie nadat een marathonvergadering van de Raad van Bestuur van Dexia was afgerond. De bestuurders hebben 11 uur achtereen gesproken. Ze geven om 9 uur vanochtend een persconferentie. De politie van Rotterdam heeft een man aangehouden in de vermissingszaak van het tienjarige meisje Jennifer van Oostende. Het is de 26-jarige man die woont in het huis waar Jennifer voor het laatst is gezien. Hij is de ex van de zus van Jennifer en wordt verdacht van onttrekking aan het bevoegd gezag. Het meisje zelf is nog steeds vermist. Ze verdween zaterdagavond en gisteravond werd een Amber Alert voor haar uitgegeven... Na een ruzie in het huis van de man die nu is aangehouden zou ze naar haar vader hebben willen gaan, maar daar is ze nooit aangekomen. De Poolse premier Tusk heeft een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen. De liberaal wordt de eerste premier in Polen. Die is herkozen sinds de val van het communisme in 1989. Zijn centrumrechtse en pro-Europese burgerplatform heeft volgens exit polls bijna 40% van de stemmen gehaald. De conservatieven onder leiding van oud-premier Kaczynski haalden zo'n 30 procent. Tusk regeert al sinds 2007 met de Poolse Volkspartij, die vooral opkomt voor boeren. Onder hun samenwerking groeide de economie, ondanks de recessie en de financiële problemen in Europa. De twee partijen zouden ook nu een coalitie willen vormen. Het weer, kans op een bui, het is zo'n 12 graden.